De politie verdenkt haar van moord of doodslag op haar zoon van 11. Het lichaam van de jongen werd gisteren gevonden in zijn huis na melding. De moeder was zwaar gewond. Ze is vandaag aangehouden in het ziekenhuis. De vader is volgens de politie geen verdachte. In Groningen overwegen zo'n 300 huizenbezitters om naar de rechter te stappen. Ze willen een schadevergoeding van minister Kamp... omdat hun huis minder waard is geworden door de gaswinning in het gebied. De 300 mensen hebben hun huis onlangs verkocht of hebben het sinds kort te koop staan. Ook die laatste groep heeft nu al recht op een schadevergoeding, zegt hun advocaat, omdat hun huis nu al minder waard is en minder makkelijk wordt verkocht. Gisteren werd bekend dat het kabinet 1,2 miljard euro uittrekt om de gevolgen van de gaswinning in Groningen te compenseren. Het dodental van de aanslag in Afghanistan is opgelopen tot 21. Onder de doden zijn 13 buitenlanders, onder wie vier medewerkers van de VN en een vertegenwoordiger van het IMF. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf gisteravond op bij een restaurant in Kabul. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland houden dit weekend de jaarlijkse tuinvogeltelling. Nederlanders worden opgeroepen om een half uur lang bij te houden welke vogels er in hun tuin zitten en dat door te geven via internet. Vogels die alleen voorbij vliegen tellen niet mee.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 ZFM, Text TV, op kanaal 45. before we caressed. A kiss so warm and tender. I can't wait till we reach that sweet moment of surrender. somewhere that you say. Mm. Something's eating at you, and it's about to get away.